Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Deventer zijn vier mensen opgepakt omdat ze een man korte tijd zouden hebben gegijzeld. Het slachtoffer is een man van 52 uit Deventer. De politie kreeg aan het eind van de middag een melding dat een man een auto in werd getrokken. Even later zagen agenten de auto rijden en het viertal kon later bij een restaurant in Deventer worden aangehouden. Het slachtoffer van de gijzeling is niet gewond geraakt. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. Premier Rutte vindt het nog niet nodig om een handelsmissie naar Rusland af te zeggen. Vooralsnog gaat het allemaal door, zei de premier in Pauw en Witteman. Minister Kamp gaat in mei met bedrijven uit de olie- en gassector naar Rusland. Dat land krijgt internationaal veel kritiek vanwege de komende inlijving van de Krim. Kamp zei al eerder dat hij in de Krim-problematiek geen reden ziet de voorbereidingen voor de reis stop te zetten. Rutte steunt hem daarin. De premier zei dat de EU sancties heeft ingesteld tegen 21 Russen, maar dat van economie economische sancties nog geen sprake is. Een Amerikaanse computerhacker die jonge vrouwen afperste... is in Californië veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De student van 20 bekende dat hij zeker twaalf meisjes begluurde. Een van zijn slachtoffers was een schoonheidskoningin... bij wie hij vroeger in de klas zat. De student hackte de webcam van zijn slachtoffers... en nam naaktfoto's van hen. Hij dreigde de beelden te verspreiden via sociale media... als ze hem niet meer beelden sturen. Volgens de aanklagers hackte de student de computer van in totaal 100 tot 150 mensen. De Rotterdamse vestiging van Polaren maakt een doorstart. Medewerkers van de winkel hebben een akkoord bereikt met de curator... en gaan verder onder de oude naam Donner. Donner gaat verder op een andere locatie. De winkel gaat van de Lijnbaan naar de Koolsingel. Dat het weer vannacht bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag bewolkt en in de loop van de middag en avond vanuit het noordwesten buien.